Daarvoor trekt het kabinet de komende vijf jaar 1,2 miljard euro uit. Activisten vinden de maatregelen onvoldoende. Ze zeiden gisteren al dat ze bij de neus worden genomen. Gisteravond sprak minister Kamp al kort met enkele actievoerders. Vanochtend om tien uur is er een grote informatiebijeenkomst op het provinciehuis in Groningen. Daarbij zijn 200 mensen aanwezig, onder wie bestuurders, bedrijven en actiegroepen. In Mali is een rechter opgepakt die in 2012 sharia-vonnissen uitsprak in Timbuktu. De stad was toen in handen van moslim-extremisten. De man was rechter in een islamitisch tribunaal van Ansardine, een groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Er vond toen een openbare executie plaats. Vrouwen die zonder sluier over straat gingen kregen zweepslagen. Vorig jaar werden de extremisten door Franse troepen verjaagd uit Timbuktu en andere delen van Mali. Nu zit er een internationale troepenmacht waaraan ook Nederland bijdraagt. Bij de aanslag op een restaurant in Kabul zijn onder andere een IMF-vertegenwoordiger en vier stafmedewerkers van de VN omgekomen. IMF-topvrouw Lagarde heeft haar diepe bedroefdheid uitgesproken over de dood van haar vertegenwoordiger in Afghanistan, een 60-jarige Libanees. Wie de vier VN-medewerkers zijn is nog onduidelijk. Bij de aanslag kwamen zeker 14 mensen om. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant. Daarna openden twee aanvallers het vuur. Het restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden.